Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De SP wil voor de van 12 september een lijstverbinding aangaan met de PvdA. Zo kunnen restzetels terechtkomen bij de linkse partijen. Er komt geen gezamenlijk verkiezingsprogramma. Het bestuur van de SP heeft besloten tot de lijstverbinding... na signalen van PvdA-voorzitter Spekman en fractievoorzitter Samson dat er interesse voor is. Ook de achterban van de PvdA zou voorstander zijn van een lijstverbinding met de SP... SP-senator Cox ziet ook een lijstverbinding met GroenLinks nog als mogelijkheid om de linkse partij bij de verkiezingen nog sterker te maken. De Amerikaan die aan het begin stond van de Amsterdamse zedenzaak is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan het in bezit hebben, produceren en verspreiden van kinderporno. De man werd in november 2010 in de buurt van Boston opgepakt. Op zijn computers en harde schijven werden zo'n 27.000 foto's en films met kinderporno aangetroffen. Op een van de foto's was Robert M. te zien met een peuter. Via opsporing verzocht werd het kind herkend en kon Robert M. worden opgepakt. In Beverwijk zijn drie mannen en een vrouw opgepakt voor de illegale handel in medicijnen. Volgens de OM verkochten ze op internet het afslankmiddel Slimex terwijl dat in Europa is verboden vanwege ernstige bijwerkingen. De hoofdverdachte zou ook vervalste merkmedicijnen verkopen. In de Berverwijkse zaak zijn 150.000 capsules Slimex in beslag genomen. Op het EK voetbal heeft Rusland, de ploeg van Dick Advocaat, met overmacht gewonnen van Tsjechië. In het stadion van Wroclaw werd het 4-1. Eerder speelden gastland Polen en Griekenland gelijk.